Nou, je ziet dat hoger opgeleiden meer kansen hebben op dit moment. Zelfs dan voor de coronacrisis dat lager opgeleide minder kansen hebben. Dat hadden ze al, maar die kansen zijn verder afgenomen. Daardoor worden sommige mbo'ers eigenlijk gedwongen om te stoppen met school en ander werk aan te nemen. Zoals s'nachts in een sorteercentrum. Maar daar moeten ze op hun 23ste dan vaak weer weg omdat ze dan te duur worden. Deze week zijn in Rotterdam 38 mensen opgepakt die verdacht worden van fraude via WhatsApp. Ze lieten criminelen hun bankrekening gebruiken om geld door te sluizen. Die criminelen deden zich voor als, eh, via WhatsApp als vriend of familielid dat dringend geld nodig heeft. De politie denkt snel nog meer mensen op te kunnen pakken. Italië heeft de openingswedstrijd van het EK voetbal gewonnen. In Rome versloegen de Italianen Turkije met 3-0. Dit wordt een team om heel erg op te letten hoor. Want zoals ze hier voetballen vanavond is echt groots en meeslepend. Het Nederlands elftal komt zondag voor het eerst in actie. Oranje speelt dan in Amsterdam tegen Oekraïne. En zo komt dus de eerste wedstrijd van Oranje weer een beetje dichterbij. En is de Oranje gekte helemaal losgebarsten? Nou, in Den Haag wel, aan de Marktweg. Daar zijn ze na weken versieren er helemaal klaar voor en ze hebben er vertrouwen in. Ik zeg dat we gewoon Europees kampioen worden. Ja, dat ze gewoon moeten strijden als een echte leeuwen en ervoor gaan. Van de Duitsers, van de Duitsers gaan we winnen. Ja, 100%. Ik ken niet anders. 3-1. Ik denk wel dat ze ver komen, omdat iedereen daar niet zo eh, in gelooft. Denk ik dat ze juist ver komen. De straat hangt vol met spandoeken en 30 kilometer vlaggetjes. Raymond loopt al weken in oranje kleding, alleen zijn oranje broek vandaag even niet. Die, eh, die heb ik tot gisteravond laat aangehad, dus die zit nou even eventjes in de was. Maar die, die eh, is over een uurtje klaar, zijn mevrouw al, dus eh, dadelijk gaat die weer aan hoor.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 My MC super, I go on the Sometimes, can you feel the pressure does Sometimes. the way we drop it in a mix time. It rise and amplify it when we come in with the swing. Just following it back naturally harmonizing.